van der Linde met het NOS-journaal. Engeland is op het EK voetbal groepswinnaar geworden in groep D. In het Wembley Stadion in Londen wonnen de Engelsen met 1-0 van Tsjechië... dat op doelsaldo derde in de pool werd en zich ook plaatst voor de knock-outfase. Nummer 2 werd Kroatië, dat met 3-1 won van Schotland. Ook Kroatië gaat dus door op het EK. Bij de wedstrijd van Oranje zondag in Budapest is geen lid van de koninklijke familie of van het kabinet aanwezig. Volgens demissionair premier Rutte heeft dat niet met de omstreden anti-homo-wet te maken die onlangs in Hongarije werd aangenomen. Het was gewoon niet voorzien dat er iemand naar de wedstrijd zou gaan, zei Rutte. Nederland exporteerde vorig jaar voor 8,8 miljard euro aan vlees... en was daarmee de grootste vleesexporteur van de EU. Ondanks een afname ten opzichte van 2019. Het CBS heeft dat berekend. Van al het vlees in Nederland gaat zo'n 60% naar het buitenland. Nederland is al 20 jaar de grootste vleesexporteur van de EU... Over de Nederlandse veestapel is de laatste jaren veel discussie. Zo zorgen de dieren voor veel stikstofuitstoot. ProRail gaat vanaf volgend jaar camera's plaatsen bij overwegen... om mensen die onder de slagbomen doorgaan te kunnen beboeten. Zulke levensgevaarlijke acties gebeuren volgens ProRail nu nog te vaak. Voor automobilisten, motorrijders en vrachtwagens is de boete 250 euro. Brom- en snorfietsers betalen 170 euro. De eerste 39 camera's worden naar verwachting begin 2022 opgehangen. Ze worden geplaatst op overwegen waar verkeersregels relatief vaak worden overtreden... en waar de kans op aanrijdingen groot is. Het weer nog. Flink wat bewolking trekt erover vannacht. In het zuiden en oosten kan het ook regenen.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 Vegas on a shopping spree. Uh, and on the way, I grabbed Soli and Mia. And as the cash box rang, I thought everything away. There goes the dream. als ik haar zie Hyperventilatie niet chick wil een relatie Maar daarvoor heb ik tijd niet Leven in een illusie Een andere dimensie Is het maar een conversatie In deze reis Hyperventilatie het weer.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 Cool and deadly, you have a style of your own. The saxophone, there's a sound of the back of the tone, yeah. I'm a record when you run, come around, yeah. Make me roll, make me roll, body bubble, let me know. Say you're trouble when you're ready for the double and you hit that. Nothing, nothing, make Play with it a little. Why you so not tickle? I'm telling you to hit that. Nothing, nothing, make Stay with it a little.